Ten westen en noordoosten van Athene is er veel schade. In de kustplaats Mati zijn hele flatgebouwen afgebrand. Mensen moesten met bootjes aan het vuur ontsnappen. De branden werden aangewakkerd door de harde wind, maar zijn nu grotendeels onder controle. In twee regio's is de noodtoestand afgekondigd. De Griekse regering heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij het bestrijden van de branden... en premier Tsipras is vervroegd teruggekeerd van een buitenlands bezoek. Noord-Korea lijkt voor het eerst sinds de top met de Verenigde Staten een stap te hebben gezet richting het afbouw van het kernraketprogramma. Volgens een Amerikaans onderzoeksinstituut is er op satellietbeelden te zien dat op het belangrijke testen- en lanceercentrum Sohe delen van raketinstallaties zijn ontmanteld. De afbouw zou twee weken geleden al zijn begonnen. Sohe aan de kust in het noordwesten van Noord-Korea werd officieel gebruikt als lanceerbasis voor de ruimtevaart, maar werd alom gezien als dekmantel voor het ontwikkelen van lange afstandsraketten. Vanwege de extreme droogte worden er in Nederland tal van maatregelen genomen. Zo wordt er water gepompt naar de polder rond de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Dat is nodig om verzakkingen in de wijk te voorkomen. Op de Leidse Rijn bij Utrecht geldt een vaarverbod. Om verzilting tegen te gaan wordt het water de andere kant op gepompt... en daardoor is het waterpeil te hoog voor schepen. En in Amsterdam blijven twaalf bruggen dicht. Door de hitte is het metaal in de constructie uitgezet... waardoor de bruggen vast blijven zitten. Het weer, flink veel zon. Op veel plaatsen wordt het boven de 30 graden. Aan de kust staat soms een verkoelende zeewind. Ook de komende dagen droog en erg warm... met maxima oplopend tot plaatselijk 35 graden. Dit was het NOS Journaal.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 guess da da da da da think about you. All I do every night is think you. Are we?